extremisten in Europa een aanslag willen plegen... zoals in het Indiase Mumbai in 2008. Het weer vanuit het zuiden bewolking en regen. Overal kans op mist. Het wordt 3 graden in het noorden en 9 in het zuiden. Morgen herfstachtig weer, veel wind en regen.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 De muzikale flashback. Van een vol jaar. Van een vol Van een vol jaar. Eurohit. Goedemorgen, 4 over 11. Op 2 januari 2011. Dit is de Eurohit Top 100. Komende, ja, de komende tot, wat is het nu, 7 uur hoor je de grote platen van het jaar 2011. Je hoort tot nu, hoor je plaats 87 tot en met plaat 76 tot 12 uur. Maar daarna gaat de hele middag natuurlijk nog door. Eh, zometeen Livehouse en All In op 87 met 247 punten. 2010 met Rudy Nicola. go succesvolle Halfway Gone heeft de Amerikaanse band Livehouse hun tweede single uitgebracht in 2010. All In is een lekkere rockplaat dat stond op het album Smokes and Mirrors en werd toch bijna net zo populair als zijn voorganger. All in stond in totaal 14 weken in de lijst met als hoogstpositie nummer 11. En stond op 87 in de Eurohit Top 100, Livehouse en All In. We gaan verder met 86. Bodies van Robbie Williams bereikte in veel landen vier boven aan de hitlijsten. De vraag is wat de opvolger van deze hit gaat doen. You Know Me. Die, ehm, ja, die kwam dus in 2010 uit en was de tweede single van zijn eh, nieuwste album, laatste album Reality Killed the Video Star. Het nummer laat nog meer dan bodies blijken dan oude vertrouwde Robbie van voor Rootbugs weer helemaal terug is. Op het eerste gehoor klinkt het misschien simpel, maar You Know Me was weer een echte Robbie Williams klassieker. You Know Me stond 12 weken in de lijst met als hoofdpositie nummer 6. Dit is Robbie Williams in You Know Me met 248 punten op 86. If a man could be his own fantasy, that's the only breed of captivity is pointless. I've been doing what I like, when I like, how I like, it's joyless. Only you know me. What a waste war this Baby steps into my sleep say sorry. I get hysterical, historicals. love is just chemicals, give us something to stop me. ZFM met de beste 100 hits van 2010. Dit is Eurohit 2010. Hey, check shot! it might seem perfect, baby girl, but it can't be done. I got this feeling, fire blazing, and it hot just like the sun. Know you feel it too, my girl, just breathe up, man, the good vibes run. Girl, take a sip of the champagne, take a little trip down my lane, my girl. While it out every night, I will feel alright. Like I tell you this, girl, that's my world. Not change, I'm to rearrange, I girl, mama, tell you this shit, that's my word. I'm here, say you want come kiss this girl, cause you miss this, that's what I heard. That's what I heard. That's what I heard. Word. Tonight. Sean. En ehm, ja, samen met Lil Jon en Sean Paul stond op de hoogste positie nummer 10 en stond totaal 14 weken in de lijst. Do You Remember staat op 85. Nummer 84, het had uh, eh, vier jaar geduurd, maar uiteindelijk kregen ze in 2010 de Sister Sister hun vervolgalbum uh, Tada af. De Amerikaanse band kwam in juni met het album Nightwork eh, uh, op te proppen. De titel staat niet op zichzelf. Het maken van de plaat was letterlijk nachtwerk. In juni vorig jaar begonnen de Sisters pas met het schrijven van de nummers voor dit album. Een krappe tijdsplanning heeft eh, de band hier zelf nagemaakt. Al in 2007 waren ze namelijk begonnen met het schrijven van de nieuwe songs. Vorig jaar was het album zelfs klaar om in de schappen te verschijnen. De Sisters waren echter nog niet helemaal tevreden met het resultaat en gooiden het album op op zolder en begonnen weer van vooraf aan. Dat de Sisters Sisters bestand zijn tegen de tijdsdruk bewijst de band met het retenstrakke single Fire With Fire. Nee, het is niet een tweede I Don't Feel Like Dancing, maar de poppy 70 sound is aanstekelijk en niet geheel onbelangrijk en zeer hitgevoelig. Op nummer 84 zijn de Sister Sisters en Fire With Fire. You can see that you're being surrounded every direction.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 Met een totaal van 255 punten. En daarvoor op 84 The Sister Sister en Fire With Fire. Met een totaal van 253 punten. Nummer 82, een van de grootste dance hits van het jaar was natuurlijk Stereo Love. En een nummer 1 hit verdient natuurlijk een goede opvolger. Maar ja, dat is nogal lastig om een eh, ja, goede opvolger van het succes van Stereo Love te verbeteren. Laat staan te evenaren. Toch heeft Edward Maya met zijn hit This Is My live zeker weer een grote eurohit gehad. Een positieve insteek van de Roemeense producer is dat de harmonica is ingeraad voor een gitaarriedeltje en een fluit. De grootste overeenkomst tussen beide platen is nu een typische Roemeense dance sound en natuurlijk de vocalen. Want ook nu zijn die van Vika Jigulina, <laughs> die zit er ook bij. Op 82 Edward Maaier, This Is My Life. Hij stond 13 weken in de lijst met als positie nummer 5. In totaal 255 punten nummer 82. 2010. It's getting late. I'm making my way over to my favorite place. I gotta get my body moving, shake the stress away.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 We're hand in hand, just a chance. Now we're face to face, girl. I wanna take you away. Let's escape into the music, DJ. Omdat Jamie Cullum een groot bewonderaar is van Rihanna, heeft hij voor zijn nieuwste album, tenminste de laatste album die hij heeft uitgebracht, een cover van de hitsingle Don't Stop the Music gemaakt. Je hebt het al gehoord, verwacht geen stampende beat of een Michael Jackson koortje. Cullum pakt het nummer helemaal anders uit en maakt er compleet eigen Jazzy versie van. En het is echt heel goed gelukt. Echt een heerlijk nummer. Het nummer is, eh, de stond 14 weken in de lijst. Met als hoogstpositie nummer 9. Jamie Cullum, Don't Stop the Music. 257 punten op nummer 81. We gaan even terugkijken wat we de eh, afgelopen tijd hebben gedraaid. We begonnen met dit uur met uh, eh, Livehouse met All In op 87. Daarna kwam Robbie Williams, You Know Me op 86. 85 Jay Sean, Lil Jon en Sean Paul, Do You Remember. 84 Sister Sisters en Fire With Fire. Kesha, Your Love Is My Drug op 83. Eh, Edward Maya, 82, This Is My Life. En net hoorde je Jamie Cullen, Don't Stop The Music op 81. We gaan verder even met, eh, ja, met het jaaroverzicht. Want in maand februari is het kabinet gevallen. Het kabinet Balkenende 5 is gevallen. Er gaat een week van verhitte discussies en ellenlang overleg aan vooraf. Maar ze komen er niet uit. PVD, PVDA en CDA staan in de kwestie Euroscan lijnrecht tegenover elkaar. Financiële crisis, de horen van de commissie De Wit... die onderzoek doet naar de financiële crisis in ons land zit erop. Maar niemand voelt zich schuldig. Sterker nog, de hoofdrolspelers geven elkaar de schuld van de economische debakel. Klimaatkritiek. Het toonaangevende klimaatrapport van de Verenigde Staten of Verenigde Naties komt steeds verder onder vuur te liggen. Informatie is uit een bergklimmergids eh, uh, gehaald en wetenschappers rommelen met de cijfers. Hulp Griekenland. Griekenland mag niet ten onder gaan, besluiten de leiders van de Europese Unie. De economische situatie in ons land is de laatste jaren eh, slechter en slechter geworden. De Maleisen dreigt over te slaan op andere lidstaten en dat wil Europa zeker voorkomen. Ehm, eh, in, de maand maart, eh, Millie Boele, de 12-jarige Millie Boele uit Dordrecht, blijkt te zijn omgebracht door buurman Sander V. Een boom van een keel en tot schrik van een heel Nederland een politieagent. Gemeenteraadsverkiezingen. Nederland mag naar de stembus voor de gemeenteraadsverkiezingen met een laag opkomst, maar des te meer aandacht. Het leek haast wel een landelijke verkiezingen. En ook slachtoffer, Agnes Kant besluit niet langer de lijsttrekker van de SP te zijn afscheid. Voorkomen onverwacht ver vertrekt PVDA-leider Wouter Bos. Hij geeft een stukje, stokje over aan Job Cohen. Eh, en, een onverwachts kondigt CDA-kopse Kamir Eurlings aan dat hij ook de politiek verlaat. En een niet onverwachts, maar toch een plotseling overlijdt Hans van Mierlo, oprichter van D66. Misbruik kerk. Wist de paus hoogpersoonlijk van kindermisbruik eh, binnen de katholieke kerk? Paus Benedictus zou toen hij nog aartsbisschop zei en eh, kardinaal Jozef Ratzinger was, geweten hebben van seksueel misbruik binnen de kerken en zou deze zaken zelfs in de doofpot hebben gestopt. En als is later de zorgverzekering van de VS en een historisch moment. President Obama regelt een ziektekostenverzekering voor bijna alle Amerikanen. Het is ook hoogpersoonlijk overwinning voor Obama. Het was de belangrijkste verkiezingbelofte die hij na veel gedoe kan inlossen. Dus heel goed gedaan natuurlijk van Obama. We gaan verder met de lijst. De Eurohit Top 100 met nummer 80. De 22-jarige Amerikaanse zanger Mike Posner heeft 2010 zijn debuutsingle gereleased. Cooler Than Me is echter niet alleen in het thuisland een hit geworden, maar ook in Nederland en de rest van de westerse wereld. Posner kreeg een hoop vertrouwen van de platenmaatschappij Sony. De zanger losse qua muziek in ieder geval helemaal in. Cooler Than Me is een voorbode op Posners eerste album dat in deze zomer uit is gekomen. Colin Enemy stond 10 weken in de lijst met een hoofdpositie nummer 4.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 Nu moest ze toch een derde single kopen. Die kwam er ook en eh, die heette Parachute. En die stond dus op nummer 79 in de ja, Eurohit Top 100. Met een totaal van 260 punten. John Mayer, een van de grote Amerikaanse artiesten op dit moment, kwam in 2009 uit met een nieuw album genaamd Battle Studies.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 I Run To You was in het thuisland van de Amerikaanse countryband Lady Antebellum in begin 2009 al een hit. Die zingen hadden, top, uh, ehm, hadden tot de eerste plek in de country chart en was de voorbode op het grote succes van Need You Now. In de Verenigde Staten gaat de band Frolic door met het uitbrengen van nieuwe muziek. Europa gaat, eh, gaan te maken krijgen met een heruitgave van deze mooie plaat. I Run To You bordert verder waar uh, eh, Nietzsche nou mee eindigt. Het nummer eh, karakteriseert zich door het rustige en poppy stijl die van Lady Antebellum gewend zijn... Bovendien is het een herkenbaar radioplaat en zal men snel zeggen, is dat niet Lady Antebellum? Er is natuurlijk niks mis mee met zulke weglijstmuziek, integendeel. Toch liggen nog steeds het gevaar op de luur om I Run To You als eentonig en niet vernieuwend te beoordelen. Nou, luister zelf, I Run To You stond in totaal 15 weken in de lijst met als hoofdpositie nummer 15. In totaal 266 punten behaald, op nummer 77 Lady Antebellum, I Run To You. I run to Lady Antebellum en eh, Run To You. En het gaat toch wel goed met Lady Antebellum. Ze zijn zelfs dit jaar in de top 2000 gekomen. Op een eh, ja, redelijk hoge positie, op eh, positie 210. Lady Antebellum en Run To You. 266 punten gehaald en stond op 77. We gaan door met de laatste plaat van dit uur op nummer 76. Far East Movement is een Amerikaanse groep artiesten die zich specialiseert in het combineren van muziek met hiphop. Het vierkoppige producerteam was vorig jaar aanwezig op het Powerhouse Festival, een van de grootste hip-hop festivals aan de westkust, met name als Jay-Z, Black Eyed Peas, Florida en eh, Sean Paul. Na het tekenen van een contract bij Cherry Tree Records, onderdeel van het grotere Interscope Records, kwam de single Like a G-Sick tot stand, een aangenaam stuk muziek. Sinds april eh, dit jaar is eh, Like a G-Sick te downloaden en lijkt erop dat nu pas ehm, ja, dat het wel een hele grote hit is geworden. Ehm, ja, het is eigenlijk meer dan logisch. Het nummer 1 hit in Amerika geworden. Zeker nu weer kan vermelden dat Far East Movement, de optredens in Japan, van de Monsterball Tour van... Ehm, labelmaatje Lady Gaga mag meedoen. En als dat nog niet genoeg is, binnenkort verschijnt er een album, die is 2010 dus uitgekomen, met samenwerking van onder andere Lady Gaga, Bruno Mars en Natalie Kills. Het album heet eh, Free Wired. En ehm, ja, Like a G6, een grote hit geweest in Amerika. In Nederland staat er nog steeds in de top 40 en... ehm uh, ja, wie weet komt hij nog wel hoger. Op nummer 76, 267 eh, punten, Far East moving en Like a G6.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 In Zuid-Limburg is een beleidsteam gevormd in verband met het stijgende water in de Maas. Het team komt rond deze tijd bijeen om maatregelen voor te bereiden. Op dit moment worden er nog geen grote problemen verwacht. Wel zijn er meldingen van ondergelopen kelders, tuinen en straten. De riolen in Zuid-Limburg kunnen de grote hoeveelheid smelt- en regenwater niet aan. Dat water komt uiteindelijk in de Maas terecht, waardoor het waterpeil sterk stijgt. Op drie plaatsen langs de Maas zijn er pompen geïnstalleerd. Ook wordt het waterpeil in de Limburgse beken goed in de gaten gehouden. In het zuiden van Afghanistan zijn bij een aanslag in een badhuis zeker 12 mensen omgekomen. 17 mensen raakten gewond. De explosie was in een plaats bij de grens met Pakistan. Vermoedelijk was het doelwit een agent van de grenspolitie. Het is nog niet bekend wie er achter de aanslag zit. In het grensgebied van Afghanistan en Pakistan zijn veel strijders van de Taliban en Al-Qaeda actief. Op het spoortraject tussen Woerden en Bodegraven hebben dieven 80 meter koperdraad weggehaald. Ze sloegen op de vlucht toen ze monteurs zagen die een storingsmelding hadden gekregen. De politie startte een zoekactie met agenten, een speurhond en een helikopter, maar de daders zijn nog altijd spoorloos. Het treinverkeer tussen Woerden en Alphen aan de Rijn heeft door de diefstal tijdelijk stilgelegen. De ANWB is verbijsterd dat traumahelikopters geen nachtvluchten mogen uitvoeren in Amsterdam en Groningen... Staatssecretaris Atsma van Infrastructuur geeft er geen vergunning voor. Hij vindt het niet veilig om in het donker vanaf de daken van de ziekenhuizen op